de werkend zijn het eens over het pensioenakkoord. Afgesproken is dat de pensioenleeftijd in 2020 naar 66 jaar gaat en in 2025 naar 67. Verder is er vanaf 2020 de mogelijkheid om eerder met werken te stoppen. Een jaar eerder stoppen betekent wel 6,5% korting op de AOW-uitkering. Vanaf 2013 wordt de AOW e jaarlijks met 0,6% extra verhoogd. FNV-voorzitter Jan Gerius en VNO-NCW-voorzitter Bernard Vintjes zijn tevreden over het pensioenakkoord. De Tweede Kamer reageert verdeeld op het akkoord. Regeringspartijen VVD en CDA zijn blij. Ook oppositiepartij PvdA vindt het goed dat er een akkoord is en is het er ook mee eens dat de AOW-leeftijd in twee stappen omhoog gaat. De partij vindt wel dat de precieze inkomenseffecten nog in beeld moeten komen. De SP wijst het akkoord van de hand. Voornaamste bezwaar is dat volgens de partij de risico's eenzijdig bij werknemers komen te liggen. Julio Potje in Argentinië weer vastgezet. Waarom is niet bekend, dat heeft zijn dochter gezegd tegen advocaat Knops. Potje werd eind vorig jaar op borgtocht vrijgelaten op voorwaarde dat hij Argentinië niet zou verlaten besloot een onderzoeksrechter in Buenos Aires dat hij weer direct achter de tralies moet. De oud van Transavia wordt ervan verdacht dat hij heeft meegewerkt aan de dodenvluchten onder het regime van Videla. De familie van Potsch heeft verbijsterd gereageerd. Ze gaan in beroep tegen de beslissing om hem weer vast te zetten. De Amerikaanse minister van Defensie Gates is somber over de toekomst van de NAVO. Op een bijeenkomst in Brussel haalde Gates uit naar Europese lidstaten die bezuinigen op de defensieuitgaven en niet genoeg politieke wil hebben om het militaire bondgenootschap op de been te houden. Gates waarschuwde dat Amerikaanse steun aan de NAVO geen vanzelfsprekendheid is. De minister is bezig met een afscheidstour. Op 30 juni stapt hij op. Het weer vanmiddag vanuit het zuiden bewolking en regen, kans op onweer. Middagtemperatuur 16 graden aan zee tot 20 in het binnenland. Morgen eerst zon, daarna opnieuw buien. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoopend meer 4 kilometer door werkzaamheden. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Op de A15 in de richting Nijmegen, daar staat bij Zurich West 3 kilometer na de ongeluk.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 I just can't get enough. got feeling like I'm wanna wish you right back like Presto, yes. Ain't time wait for the next time. She come around for a toast to the best time. Yellow, back and forth on the text line. She got me fishing for love, I confess. Smile in the boat Got me high and I ain't coming down low My heart is pumping out louder than the nitro She got me feeling like this I'm I can't even sound so please do call me high I'm feeling high and I can't tell to ride And I just can't get enough I'm addicted by the time it's talking loud switch up Something you better not hide Something you love shot Now it's your own shot It's taking your hand, up Thank you. songs and i sing you a song And i try and I'll sing and you will get by Dus pak je Radio. naar Frans hem op 106.9. 106.9. ver? 24 uur per dag. Hete zomer. Star, Baby, cause in the dark You can shiny cars, And that's what I there.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 van mij. Geef me je hand, is niet bang. Geef me je hand, wees niet bang. Geef me je hand, wees niet bang. En ik geef je dat van mij. zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. Op 106.9 FM. I'm not stars as territory goes uncharted Just me in the lonesome down in the house in the town and I don't breathe Though I never meant to let it get away from me, no Too much Thank you.